5 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland kan miljarden euro's besparen door op de Noordzee niet alleen elektriciteit op te wekken met windmolens, maar ook nieuw gas te maken in de vorm van waterstof. Dat is de conclusie van een rapport van TNO en een dertigtal bedrijven... waaronder de Gasunie en Shell. Dat is aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Een gezamenlijk netwerk moet elektriciteit, waterstof en gas aan het land brengen... en CO2 van de industrie in lege gasvelden onder de Noordzee pompen. Voor de derde dag op rij is het aantal coronapatiënten op de intensive care licht gestegen. Er liggen op dit moment 87 coronapatiënten op de IC. Dat zijn er acht meer dan gisteren. Voorzitter Kuipers van het landelijk netwerk Acute Zorg zegt dat de IC's genoeg capaciteit hebben om de stijging op te vangen en dat de totale bezetting nog altijd laag is. De verhouding tussen het kabinet en het parlement is verruwd en vertroebeld. Dat constateert de Raad van State. Het gaat nu te snel over de vraag wie verantwoordelijk is... in plaats van wat er van fouten geleerd kan worden. Daarom vindt de Raad van State dat het kabinet duidelijk moet maken... waar bewindslieden verantwoordelijk voor zijn en waarvoor niet. De Tweede Kamer moet op zijn beurt minder achter incidenten aanhollen. Justitie heeft vier jaar cel geëist tegen een Iranier uit Helmond... voor het verzinnen van asielverhalen. Volgens het OM garandeerde de man van 56 asielzoekers een verblijfsvergunning. Met zijn praktijken zou hij tonnen hebben verdiend. De man zou duizenden euro's hebben gevraagd om Afghaanse, Iraanse en Iraakse Koerden aan een verhaal te helpen... Vaak zou zijn opgevoerd dat de asielzoekers homo waren of bekeerd... waardoor ze niet meer veilig waren in hun eigen land. De advocaat van de verdachte spreekt de beschuldigingen tegen. Het weer vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen vooral in het zuiden eerst zon. Later lokaal kans op pittige buien met kans op onweer en veel regen. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat er file op de A27 van Utrecht naar Almere... tussen Beeldhoven en knooppunt Eemnes. Het komt door de nasleep van een ongeluk, maar de weg is wel weer helemaal vrij.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 I tell you all, I can't make it work. Nah, I'm feeling advice I miss. My doctor don't tell me this. Rum is my only medicine. So hey, on the hey, road we drinking it all day. Plenty vibes on the roadway. My doctor say it's okay. We drinking, we drinking. Drink rum in the night time. Drink plenty, you'll be quite fine. Tell the boss man it's my time. We drinking, we drinking. Hey. I got a job that I don't like. They want me work for the all night. Blood, are so fed up by this shit. I done plan for the boat ride. They don't want give me no time, but God know I'm not missing this because. Oh, I am so fed up of this shit. I done planned for the boat ride. They don't want give me no time, but God know I'm not missing this. Zandvoort, op 106.9 FM the sea longer. ritme, ritme. van ZFM. All this time, all this time keeps fading.